De mensen zijn vanaf daar op de straat gevallen. Volgens de Finse brandweer zijn er vooral kinderen gewond geraakt. Er liep net een groep scholieren over de brug. Oorzaak is nog onbekend. In Graven in Brabant is een man gewond geraakt bij een overval. Volgens buurtbewoners kwam hij vanmorgen samen met zijn vrouw onder het bloed hun huis uit... en riepen ze op straat om hulp. Ze zouden urenlang vastgebonden zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere daders zijn nog op de vlucht. Een stedentrip met de trein naar Berlijn kan volgende week in het water vallen. Conducteurs, machinisten en ander treinpersoneel leggen vanaf zondagavond voor twee dagen het werk neer. Ze zijn niet blij met hun CAO is niet de eerste keer dat er wordt gestaakt op het Duitse spoor, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Het is de derde keer dit jaar al. Het begon met een 24-uur staking. Nou, dat werd toen al historisch genoemd. Toen kwam er nog acht uur later achteraan. Nu is het meer dan twee dagen. En dat is echt voor Duitse begrippen ja, ongekend. Door de staking rijdt de ICE van Nederland naar Duitsland tot en met volgende week dinsdagnacht niet. En Songfestivalfans kunnen vanavond weer urenlang genieten van glitters en flitsende kleuren. Mia Nicolai en Dion Cooper zijn voor Nederland natuurlijk al uit uitgeschakeld. Maar toch heeft deze tweede halve finale nog een Nederlands tintje, vertelt mijn collega Jorn. Het lied van Estland met de naam Bridges is geschreven door de Nederlander Wouter Hardy. En dat is niet zomaar een naam. Eh, Hardy schreef ook al mee aan Arcade van Duncan Lawrence. Dat het Songfestival een paar jaar geleden natuurlijk won. En aankomende zaterdag is de finale van het Songfestival. Het weer vallen wat regen- en onweersbuien, vooral in het midden en zuiden bij maximaal 14 tot 18 graden. Vanavond eerst droog, later gaat het vanuit het oosten weer regenen.